Jobboot met het NOS-journaal. De olievervuiling in Zuid-Nigeria is mogelijk de grootste uit de geschiedenis. Het herstel van het getroffen gebied kan 30 jaar duren en een miljard dollar kosten. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties. Volgens de VN wordt de regio als gevolg van olieboring al 50 jaar vervuild. Op veel plaatsen is het drinkwater vergiftigd. En de belangrijkste inkomstenbron voor de bevolking, de visvangst, is door de olievervuiling ernstig in gevaar. Een van de grootste bedrijven die in het gebied actief zijn, Shell, erkende gisteren schuld aan zeker twee grote lekkages. Op de campus van de Universiteit Virginia Tech in de Verenigde Staten, waar vier jaar geleden 32 mensen werden doodgeschoten, zou opnieuw een gewapende man rondlopen. Iedereen moet binnen blijven en de deuren op slot houden. Drie jongens zeggen dat ze een blanke man hebben zien lopen met een wapen dat hij verborgen probeerde te houden onder een kledingstuk of een doek. Beveiligers en politie zijn direct gaan zoeken, maar tot nu toe is nog niemand gevonden die aan het signalement voldoet. In Arnhemuiden is een wurgslang ontsnapt. Hij verdween vanochtend uit een terrarium in een woonhuis. Het is een koningspython van anderhalve meter. De politie in Zeeland heeft omwonenden in Arnhemuiden aangeraden alert te zijn. De politie wil het digitale volgsysteem van een aangifte uiterlijk volgend jaar landelijk hebben ingevoerd. Proeven met het systeem zijn goed bevallen. Mensen die aangifte hebben gedaan van kleine zaken als diefstal of vernieling krijgen een inlogcode. Op internet kunnen ze dan zien wat er met de aangifte wordt gedaan. Bij zwaardere zaken blijft de politie het slachtoffer persoonlijk op de hoogte houden. De vermoorde man die twee weken geleden op de Sint-Pietersberg in Maastricht werd gevonden was waarschijnlijk een Belgische militair. De Belgische justitie heeft dat bekendgemaakt na de arrestatie van een echtpaar dat inmiddels heeft bekend. De 46-jarige militair was vermist sinds begin vorige maand. Aan zijn vermissing werd deze week nog aandacht besteed in het programma Opsporing Verzocht. Het weer in Zeeland regent het al en die regen breidt zich vanavond en vannacht uit over het hele land. Morgen overdag bewolkt, in de middag ook het zon, dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat in totaal 60 kilometer file. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Gooimeer en Blarikum 4 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude en Vianen 6. Door werkzaamheden zijn er drie rijstroken dicht. Het alternatief is de A27. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen voor knooppunt Ketelplein 6 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roedelvarensveen en Hoogmade 5. A10 West naar Zaanstad voor de Continental 3. A15 naar naar Europoort bij Rotterdam Charloes 4, verderop voorknopend Benelux 3. A16 Breda richting Rotterdam, voorknopend Terbrechtseplein 4. De andere kant op naar Breda tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Ridderkerk 5 op de parallelbaan.